Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, wil dat de veiligheid de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandse beleid wordt. Hij wil onder meer inzetten op de aanpak van cybercriminaliteit. Blok wijst onder meer op cyberaanvallen op kritieke infrastructuur en inmenging bij verkiezingen. Hij zegt dat duidelijke internationale wetten en regelgeving nodig is om cybercriminelen aan te pakken. De regels voor het gebruik van een fiets van de zaak worden vanaf 2020 simpeler. Staatssecretaris Snel vindt dat er voor de fiets soortgelijke regels moeten komen als voor leaseauto's die veel populairder zijn. Mensen gebruiken de fiets van de zaak ook praat privé. Ze moeten dan precies bijhouden hoeveel kilometer ze voor hun werk afleggen en hoeveel in hun vrije tijd. Dat vindt Snel te ingewikkeld. Dus moet er een vaste bijtelling komen, zodat mensen de auto eerder laten staan. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy wordt door de Franse politie verhoord over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007, melden Franse media. Het draait om enkele miljoenen die hij destijds van de toenmalige Libische leider Gaddafi zou hebben gekregen. Een zakenman heeft erover verklaringen afgelegd en Libische politici zouden nu ook hebben verklaard dat Gaddafi in 2007 Sarkozy in zijn campagne heeft gesteund. In Kenia is het laatste nog levende noordelijke witte neushoornmannetje gestorven. Het dier leefde onder bewaking in een privé-natuurgebied en werd 45 jaar. Met zijn dood is het einde van de diersoort in zicht. Er zijn nu nog twee noordelijke witte neushoorns over, twee vrouwtjes. Die leven in hetzelfde natuurgebied. Ook zij worden bewaakt vanwege stropers. Dan het weer nog, op veel plaatsen zon en droog. Middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond vrij helder, later gaat het licht vriezen... en landinwaart ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooralsmiddags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles in de Randstad zijn bezig op te lossen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Knoop het Beverwijk en het Rotterpolderplein 7 kilometer. De weg is zojuist vrijgegeven. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog langzaam rijden tussen Gouda en Nieuwerbrug. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam nog 7 eh, minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht nog 5 tot 10 minuten.